Raymond Seré met het NOS-journaal. Die dagen zeker 61 mensen omgekomen bij politiek en etnisch geweld. Politie en militairen hebben de opdracht gekregen om oproerkraaiers neer te schieten. Het geweld wordt gepleegd door rivaliserende politieke partijen die verschillende etnische groeperingen vertegenwoordigen. Karachi is de grootste stad van Pakistan en kent een lange geschiedenis van etnisch en sectarisch geweld. In de Grolsvest in Enschede worden vanochtend inspecties gehouden om te kijken of het stadion van FC Twente kan worden vrijgegeven. Het gaat dan vooral om kantoren die er zijn gevestigd. Het stadion en het terrein eromheen zijn sinds het ongeluk van gisteren afgesloten. Toen stortte een deel van het dak in. Bij dat ongeluk viel één dode en raakten 15 mensen gewond. Van de gewonden verkeert er één nog altijd in kritieke toestand. Vanmiddag is er een besloten bijeenkomst voor betrokkenen, zoals medewerkers van bouwbedrijven en medewerkers van FC Twente. Rangeerterreinen zijn nog vaak onveilig. Het blijkt uit een onderzoek naar aanleiding van de brand op een rangeerterrein bij Zwijndrecht in januari. Toen stonden verschillende wagons met gevaarlijke stoffen op het spoor, terwijl dat niet in de papieren stond. Na onderzoek op 40 rangeerterreinen blijkt dat ook daar de administratie soms onvolledig en onjuist is. Kapiteins en stuurlui op de Westerschelde moeten voortaan Engels kunnen spreken. Op het water ontstaan steeds vaker gevaarlijke situaties door een spraakverwarring tussen de schippers en de verkeersleiding. Volgens Rijkswaterstaat zijn er vooral problemen met Oost-Europese kapiteins van riviercruises. Vanaf 20 juli mogen schepen waarvan de bemanning geen Engels of Nederlands spreekt niet langer de Westerschelde op. En dan het weer, wisselvallig, buien, maar ook zon. Het wordt ongeveer 21 graden en in het weekende geleidelijk minder buien.